Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gewapende groepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben 314 kindsoldaten vrijgelaten. Ze zijn daarmee hun belofte nagekomen, zegt UNICEF. Maandag werd er een vredesakkoord getekend in het Afrikaanse land... en de rebellen hebben beloofd hun kindslaven vrij te laten. UNICEF vangt de kinderen op en gaat op zoek naar hun ouders. De organisatie hoopt nu snel meer, dat meer kinderen vrijkomen. In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben rebellengroepen naar schatting 6 tot 10.000 kindslaven. Ze werken niet alleen als soldaat, maar bijvoorbeeld ook als kok, boodschapper of seksslaaf. In Mali is een voorlopig vredesakkoord getekend door de Tuareg-rebellen en de regering. Daarin staat onder meer dat de Tuaregs in het noorden van Mali meer autonomie krijgen. De ondertekening van het voorlopige akkoord is volgens de rebellen bedoeld als teken van goede wil om een einde te maken aan tientallen jaren strijd in Mali. Maar ze willen meer garanties van de regering voordat ze een definitief vredesakkoord tekenen. Bij hun strijd van de laatste jaren werken de Tuaregs samen met islamitische extremisten. De problemen met de veerdienst naar Texel zijn voorbij. De wachtrij is helemaal verdwenen. Vanwege Hemelvaartsdag wilde de rederij vandaag een tweede boot laten varen. Maar door technische problemen lukte dat niet. Dat leidde tot een verkeerschaos in Den Helder en wachttijden van twee uur. Pas om vier uur vanmiddag kon de tweede boot gaan varen. Aan de oostkant van Antwerpen is een verkeerschaos ontstaan door wegwerkzaamheden. Op de E34 van Turnhout naar Antwerpen staan mensen uren in de file... doordat twee van de drie rijstroken zijn afgesloten. Sommige mensen zijn door het lange wachten in de zon onwel geworden. Daarom deelt het Rode Kruis nu water uit. De wegwerkzaamheden op de E34 in België duren tot en met zondag. Het weer, in het zuiden raakt het bewolkt. Vanavond en vannacht gaat daar ook regen vallen. Elders blijft het droog.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 Ook een, een DJ in hart en nieren. Geniet er maar van, joh. And this young couple stood behind me talking. And as I looked around, there was this beautiful young lady. tears in her eyes, looking at her fella. And the last words I heard her say as she Cole met eh, Have Fun. En nou ja, goed. Ligt er aan hoe je dat, eh, hoe je dat oppakt natuurlijk. Hè. Ik heb eh, een vraag gekregen van, van iemand die zegt van... waarom draai je altijd s'nachts? Nou ja, omdat ik meestal muziek draai... die vindt iemand wel een uurtje leuk. Maar goed, daar heb ik niet genoeg aan. Dus ik pak zeven uurtjes. En de volgende nacht, dat zal begin juni zijn. Dat is dan tussen 4 en 5 juni. De nacht van de bruisende rock... En dan krijg je een soort van een, eh, ja, de top 100 aller tijden, zeg maar. Maar dan gewoon het beste van het beste. En eh, ik had gelijk een verzoekje. Om diezelfde, ja, het heeft toch een beetje met mijn, eh, met mijn nachtdiensten te maken. Met mijn night shift, de graveyards. En dat is dit nummer. Commodores met een night shift. Ja, ik weet niet of je dit in de categorie soul moet doen. Maar goed, het nummer is vaak gevraagd. En eh, ja, en dat draai ik gewoon. Het, eh, het past er wel tussen, vind ik. Evenals eh, Bob en Earl trouwens. Die hoor je wel vaker. En die heb je in de 7 uur toen heel vaak gehoord. En ik draai hem vanavond nog een keertje. Je luistert naar de Return of the Soul. ZFM Radio. Alba en die doen dan maar eventjes de Harlem Shuffle. Ja, ja, ja. Je luistert eh, naar de Return of the Soul. Je hebt het al vaker gehoord en eh, het is, ehm, ja... dat gaat, het gaat allemaal vanzelf en de tijd die vliegt ook gewoon om. En ja, ik ga ook gewoon door, dat maakt ook niet veel uit. Want wat gebeurt, en, ja, wat gebeurt er eigenlijk na de Return of the Soul? Ik kan nou dat wel eventjes opnoemen, want ehm, om acht uur... Ja, dan, dan stap ik weer op, hè. Dan eh, stap ik in mijn eigen Soulmobiel en dan ga ik weer richting huis... En dan staan eh, Jaap Koper en uh, Marcus van Dam op de rode loper. Die draaien eventjes twee uur uh, Alternative FM. En als afsluiting van deze nacht natuurlijk... Tussen hebben vloed met Charles Duif. En Charles Duif die ken je van diverse filmpjes die op Facebook verschijnen. En over Zandvoort Bruist en Willem Bruist. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik vind het allemaal hartstikke leuk. En wat mij betreft, ach... Film het maar, zet het er maar op. Geef het maar publiciteit. in the Rhythm, The Blackbirds. Dat is een nummer die ligt ook zo lekker. Net als het volgende nummer, dat is een eh, speciaal verzoekje. Ehm, als ik die niet draai, eh, dan wordt er niet meer geluisterd, geloof ik. <laughs> ik denk dat het allemaal wel meevalt. Het is eh, de The Rubber Band Man, speciaal voor A.P.S. Zandvoort. Spinners. En uh, eh, dat was ik weer een speciaal verzoek. Dat is net als het volgende nummer. Dat, ja, jullie blijven aanvragen en ik vind het helemaal niet erg. Maar goed, we hebben maar twee uurtjes, dus eh, ik doe mijn best. Het volgende nummer is eigenlijk geen sol, Het is eigenlijk ja, meer, meer de overgang van de soul naar de disco toe. Maar goed, ehm, het is eigenlijk de schuld van eh, Charles Duif, die oude Duif uit Bloemendaal. Die heeft het nummer in de revival gegooid door het in de clip te verwerken. En ja, ik vind het, eh, ik vind het een geweldig mooi nummer. Morgenavond eh, bij uh, Café Nurse zullen we ook regelmatig voorbij horen komen. Dus hij gaat eigenlijk ook een beetje die kant op met... ja, hoe noemen ze dat nou? With compliments. Zijn ze toch? With compliments. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Ja, ik draai me heel eventjes weg, want ja, anders komen wij niet met de tijd uit. We hebben tenslotte nog maar een half uurtje en ik moet nog zoveel nummers draaien. Net als het volgende nummer is ook een speciaal verzoek en eh, we gaan gewoon verder met Edwin listen to me. the Ja, ook een ijzersterk nummer, hè? The War. Van Edwin Starr natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Dat zei ik dan vaak natuurlijk. Daar werd ik op gewezen. Van jongens, zeg je vaak natuurlijk? ja, gewoon natuurlijk. Tot volgende nummer. Rachel's. I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things You Come Back No More, Hit The Road Jack, Ray Charles. En je luistert naar The Return of the Soul. En we zijn toch lekker bezig. Je luistert naar de Return of the Soul. Naar eh, de beste nummers. Net is deze trouwens, hè? Dat denk ik helemaal niet. helemaal niet deze. Het gaat als een commissie, geloof ik. If I Were a Carpenter van de Four Tops. Maar hoeveel man waren die gasten eigenlijk? Prijsvraagje. voor Tops. Het blijft een ijzersterk nummer. Ik heb een, eh, een nummer, dat is eigenlijk een verzoek. Het wordt gevraagd als zijn van Etta James, maar... Het wordt een Dorothy Moore, anders wordt het een blues. Dat kan niet, hè? my mind, but I can't. Just the thought of you turns my whole world misty blue. Oh, honey, just the mention of your name turns the flicker die Moore met eh, Misty Blues. Uh, blijft gewoon een geweldig mooi nummer. En dan ging ook eh, speciaal de kant op van de Achterhoek, Twente, enzovoort, enzovoort. Dat brengt mij trouwens ook bij het volgende. Want in het korte verschiet zit er toch weer een feestje aan te komen voor Mia Hutsi. En Hutsi zit in, in Duitsland. En ik kan natuurlijk feliciteren in het Duits. Hè. Gratulieren, happy birthday. En zoals ze bij ons zeggen, non de B. Eh, het volgende nummer, dat, eh, wat, eh, wat ik nou voor die wou ik eventjes voor jou doen.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 save the krijg ik het warm van. Ja, ik ook, Lucky. Nou ja, weet je wat, om eh, in de mood te blijven... want het was, dat is natuurlijk wel weer een, eh, een, een request, dat gaat gewoon door. Het is, uh, het is niet echt sol, maar... We zitten nu toch met z'n allen dicht bij elkaar, dus waarom niet? I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say. De Manhattans. Ja, wie kan ze nou vergeten, hè? Is een soul disco, whatever. Wij, eh, wij gaan eindigen eh, waar we mee, mee, zijn begonnen. En eh, het zit er weer bijna op. Twee uur vlogen voorbij. The Return of the Soul. Ja, ik heb daar echt zeven uur <laughs> nodig. nou ja, goed, het was niet anders. Ik ben in ieder geval blij dat ik, dat ik toch twee uurtjes heb mogen volmaken... met de muziek die ik dus gedraaid heb in de nacht van de Sol. En dat was nog niet zo heel lang geleden. samen met Mr. Motown. En Charles Duif had ook eh, een, een ja, dit ook nog een duiden in het zakje, geloof ik. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van de nummers. Eh, misschien zit er iets bij waarvan je zegt, ja, dat heb ik eigenlijk eh, niet gehoord. Ja, zoals ik al zeg, twee uur is te kort. Is het nu het laatste van de Sol? Nee, dat niet. Alleen niet op de radio. Dus zou je toch morgenavond eventjes uh, voor het eh, dorp in moeten, denk ik. Voor eh, Zandvoort. Daar draait Bibi en de Soulmates. En daartussendoor hoor je ook de heerlijke Sol. De Sol die je net hoorde, die zul je dan morgenavond ook horen, denk ik. Toch? Ja, dat wel. Ik wil iedereen bedanken eh, voor eh, alle requestjes, alle verzoekjes die ik de afgelopen week heb eh, ontvangen, zeg maar. En met name ook de oude duif uit Bloemendaal voor zijn promotiefilmpjes. Ja, zo koop je op Marktplaats niet natuurlijk. Hartstikke mooi man. En mocht je je vervelen, de Nacht van de Bruisende Rock zit er ook aan te komen tussen 4 en 5 juni. En dat is dan van een donderdag op een vrijdag weer. En wat er allemaal verder ter tafel komt, zeg maar. En wie weet, want die geluiden krijg ik dus ook al. Komt er ook nog eens een keertje de nacht van de disco. Maar dan moeten jullie massaal wel even reageren natuurlijk. Van ja, dat willen wij. Ik zou eh, bijna iemand vergeten die, eh, <laughs> Die zit eh, helemaal in Spanje. Albert-Jan, eh, bedankt voor je berichtje van vanmiddag. Vond ik hartstikke leuk natuurlijk. Ik hoop dat jij ook een beetje genoten hebt en überhaupt hebt mee eh, kunnen luisteren. Als je dan woord Duits in, hè? hoor je dat? En toch heb kunnen meeluisteren vanmiddag en dat je denkt van nou, dat doen we nog een keer. Maar ah, twee uur, kort. En natuurlijk heb je als luisteraar eh, natuurlijk ook eh, de mogelijkheid om te reageren. En eh, dat zou je kunnen doen bijvoorbeeld een mailtje te sturen naar redactie.zfm.nl. En dan komt het allemaal in orde, denk ik. Want wij als programmamakers willen het ook wel eens weten van... ja, god, wat vinden jullie er eigenlijk van? Of eigenlijk, wat vind je er niet van? Vind ik ook belangrijk om te weten natuurlijk. er zullen vast wel mensen zijn die zeggen van... nou ja, ik had liever dat anders of dat anders. Dan, uh, dat is helemaal geen punt, want dat mag je allemaal zeggen natuurlijk. We zitten hier niet voor onszelf. Toch? Mocht je dan nou willen weten wat eh, de rest van het jaar op het programma staat... tenminste tot januari 2016... betreft de ZFM, de ZFM Nacht. ZFM, hoor mij nou. Oftewel de nachten van ZFM. Kijk je eventjes op eh, www.zandvoortbruis.nl slash ZFM. Nou, wel weer ZFM natuurlijk. Dus zandvoortbruis.nl slash schuine streepje ZFM. En dan zie je dat het eh, overzicht voor eh, het hele jaar eigenlijk. En wat zit er allemaal in het vat? Hè? ja, rock, rock ballads, blues, reggae disco misschien, maar dat ligt helemaal aan jullie. Maak er in ieder geval een groot feest van. Nou, ik krijg nou via de messenger en zo allemaal uh, bedankjes en zo. Nou ja, <laughs> geen dank, daar doen we het voor. En er is eentje die zegt van, jij komt niet uit Zandvoort. Nee, dat, eh, dat klopt inderdaad. Maar ik doe mijn best om het niet te laten horen hoor. Nou, we draaien er eventjes een eh, klein stukje door, want anders dan, moet ik de tijd vol gaan praten. En dat moet je mij niet laten doen. Laat mij maar gewoon lekker muziek draaien en al twee minuten vol te praten. Hè? Maar jullie vertellen ook niks. <laughs> en Charles, bedankt voor het compliment natuurlijk. Vergeet vanavond je tasje niet, anders moet Annie weer terug, hè? de laatste twee minuutjes eh, gaan in en dan, eh, dan ben ik ook weg. Nogmaals, ik vond het hartstikke leuk eh, dat ik dit mocht doen voor jullie. En, ik kan aan de respons dat gewaardeerd wordt. En, nou ja, uiteindelijk, daar doen we het voor. Tot aan de tijd van iets voor acht. De slottune van The Return of the Soul. Dankjewel allemaal voor het luisteren. En nou ja, misschien zie ik jullie morgen aan bij Café Neuf die zeker een team waard is. En anders tot de volgende nacht. Nou, de laatste seconden gaan in.